Kees Groot met het NOS-journaal. De politie in Zaandam heeft eerder deze maand ruim 1100 kilo cocaïne gevonden in een container met bevroren vis. Inmiddels zijn er zeven verdachten aangehouden uit Nederland, Albanië en de VS. Na een tip deed een arrestatieteam een inval in Zaandam. Op dat moment waren mannen bezig met het openmaken van de dozen. De drugs met een straatwaarde van minimaal 22 miljoen euro werden meteen na de ontdekking vernietigd. Onderzoek heeft uitgewezen dat de cocaïne afkomstig was uit Ecuador. Na 15 jaar bouwen en allerlei tegenslagen is in Amsterdam de Noord-Zuidlijn officieel geopend. De metrolijn die onder het ei en het Centraal Station dwars door het centrum loopt. Burgemeester Halsema zei dat verandering veel moois biedt, maar ook pijn doet. Dat was een verwijzing naar de moeizame totstandkoming van de metrolijn. Volgens de burgemeester is er veel gevraagd van de Amsterdammers en is het vertrouwen in de overheid geschaad. Vanmiddag kunnen 50.000 belangstellenden die zich vooraf hebben aangemeld... een eerste rit in de nieuwe metrolijn maken. Morgen gaat de Noord-Zuidlijn rijden volgens de dienstregeling. Een oud-marinier die in 1977 betrokken was bij het beëindigen van de gijzelingen door Molukkers... gaat advocaat Zegveld aanklagen wegens smaad en laster. Dat zegt hij in de Telegraaf. Zegveld stelt volgens de oud-marinier ten onrechte dat er bij de actie onnodig veel geweld is gebruikt in opdracht van de regering. De oud-marinier was betrokken bij het beëindigen van de Molukse gijzeling in de school in Bovensmilde. De Nederlander die gisteren zwaar gewond raakte toen hij in een bus in de Duitse stad Lübeck werd neergestoken, verkeert volgens een van zijn vrienden niet langer in levensgevaar. Het 21-jarige slachtoffer ligt nog wel op de intensive care. De dader, een 34-jarige Duitser van Iraanse afkomst, heeft over het motief van zijn daad nog niets gezegd. Het weer, veel zon, landinwaarts ook stapelwolken en in het zuiden en zuidoosten kans op een onweersbui. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen droog en iets minder warm, maar na het weekend op steeds meer plaatsen tropisch. Dit was het NOS Journaal.